Goedemorgen, ik ben Dielke Deertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kamertekort onder studenten neemt alleen maar verder toe. En niet zo'n klein beetje ook, staat in de krant Trouw. Afgelopen collegejaar ging het om een tekort van 22.000 kamers. Over een jaar of drie is dat dik verdubbeld naar 50.000. Veel tweedejaars gaan nu pas op zoek naar een eigen stekkie... want dat kon vorig jaar niet door corona. Daardoor neemt de vraag verder toe. En dan zijn er ook nog de buitenlandse studenten. Die bleven vorig jaar weg, maar weten nu ook weer onze universiteiten te vinden. Het wordt steeds gevaarlijker rond het vliegveld van Kabul. Vandaag lukt het nog net om drie bussen met Nederlanders bij de luchthaven te krijgen. Maar Australië, Groot-Brittannië en de VS roepen mensen op om niet meer daar naartoe te komen, zegt correspondent Marieke de Vries. Vanwege een aanhoudend en zeer hoge dreiging van een terroristische aanslag op de mensen die zich rondom het vliegveld ophouden. Nou, die dreiging, ook van IS, is exact waarom Biden en ook de bondgenoten zo snel mogelijk iedereen het land uit willen hebben. Want het wordt daar rond dat vliegveld levensgevaarlijk. De landen zijn dus bang voor terroristische aanslagen in de drukte rond het vliegveld. YouTube heeft in anderhalf jaar tijd een miljoen video's offline gehaald... omdat daar nepnieuws over corona in te zien was. Om dat te bepalen hebben ze de video's onder meer aan experts van het Amerikaanse RIVM laten zien. YouTube vindt dat iedereen tijdens een pandemie de best mogelijke informatie zou moeten krijgen. Ja, het is nog zomer, maar Britse boeren willen het nu al over kerst hebben. Ze zijn bang dat veel Britten het dit jaar zonder kalkoen op het kerstmenu moeten doen. Veel kippen- en kalkoenbedrijven hebben last van personeelstekorten. Door de brexit is het voor bedrijven lastig om werknemers uit Europa te halen. En dus roepen boeren mensen op om alvast een plan B voor hun diner te bedenken. Het weer, veel wolken, maar bijna overal droog. Vanmiddag vanuit het noorden soms zon en het wordt 18 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file bij Raasdorp Raasdorp 3 kilometer...